Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer gemeenten verbieden lachgas. Begin dit jaar zou er een landelijk lachgasverbod ingaan, maar dat is er nog steeds niet. Meer dan de helft van de gemeenten vindt het te lang duren en heeft lachgas alvast verboden. Artsen vragen daar al langer om, want lachgas kan ernstige gevolgen hebben. Sommige mensen hebben daar een leven lang ellende van. Het is niet even dat je een paar weken daar uh, klachten van hebt, maar het kan zo zijn dat je levenslang toch verminderd eh, functioneert door het gebruik van lachgas. En soms kan dat zelfs al gebeuren als je één keer heel veel hebt gebruikt. De aantekeningen die oud-verkenner Kaisha Ollongren bij zich had toen ze gisteren wegliep van het Binnenhof... waren bedoeld als voorbereiding voor gesprekken die nog gevoerd moesten worden. Dat zegt Wouter Koolmees, een van de nieuwe verkenners. Dit is niet besproken, dit onderwerp, met de fractievoorzitters. Eh, ook niet in de NP-gesprekken, maar meer bedoeld als een voorbereidingsnotitie. En daar eh, is gebruik gemaakt van allerlei bronnen, waaronder nou, krantenberichten, eh, talkshows en dat soort zaken. De Tweede Kamer wil dat oud-verkenner Ollongren op het matje komt. Op de papieren stond bijvoorbeeld iets over de positie van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Daar wil de Kamer uitleg over. Twee mannen die op Schiphol een neptestuitslag lieten zien... krijgen een taakstraf van 60 uur. De twee wilden voor een zakenreis naar Marokko vliegen, maar liepen tegen de lamp. Reizigers mogen sinds eind vorig jaar alleen vanaf Schiphol vliegen... als ze negatief zijn getest op corona. Volgens de rechter hebben de twee anderen in gevaar gebracht. Hier moeten we er nog even op wachten, maar in Duitsland liggen de coronasneltesten al in de schappen. En een hoop mensen die vlak bij de grens wonen stoppen ze daarom maar in hun winkelmandje als ze in Duitsland boodschappen gaan doen. Ja, neem er een paar voor de buur ook gelijk, want dan eh, kunnen we bij ons alvast eh, uitdelen. Want alle mensen zitten op te springen. Minister De Jonge heeft inmiddels twee merken van de coronasneltesten goedgekeurd... die je waarschijnlijk vanaf volgende maand kunt kopen in de supermarkt. Het weer nog, meer bewolking vanavond, vanuit het westen ook wat regen. Vannacht zelfs kans op hagel en onweer. Morgen eerst regen, later op de dag klaart het op met maximaal 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Hoogmade is de vertraging drie kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het langzaam tussen Akersloot en Knopend Beverwijk.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 My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing. what you like, what you like. If you smoke, what you smoke, I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping, it's bubbling. can't escape Still in my head I'm running from, I'm running from the emptiness you need my love, don't hesitate.